Veel Oranje-fans zijn afgereisd om de finale met eigen ogen te zien, zo ook Jasmijn. Er zijn heel veel Nederlanders, eh, voornamelijk te zien aan Oranje of gewoon aan eh, Red Bull-kleding vooral. En ehm, ik zit zelf zit ik op de main grandstand, die zit tegenover de pitstraat. En eh, mocht Max winnen, dan mag mijn tribune mag, eh, de baan op. Dus wij mogen onder het podium staan. Ehm, en verder uh, voornamelijk feestvieren waarschijnlijk met alle Nederlanders hier. Max Verstappen start op de eerste plek, gevolgd door Lewis Hamilton. Als Verstappen eerder finisht dan Hamilton of als beide coureurs uitvallen... dan is Verstappen wereldkampioen. Hij zou daarmee de eerste Nederlander ooit worden die de Formule 1-titel wint. De politie heeft een man van 23 uit Eindhoven opgepakt voor een schietpartij een paar dagen eerder in de stad. Donderdagavond werd een jongen van 17 neergeschoten. Hij raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. De man die nu is opgepakt zou de hoofdverdachte zijn. Aanleiding van de schietpartij is onduidelijk. De politie onderzoekt de boel en vraagt getuigen die iets gezien hebben zich te melden. Polen heeft 55 migranten teruggebracht naar Wit-Rusland. Het was de groep vannacht gelukt om de Poolse grens over te komen. Bewakers zeiden dat ze door de migranten werden bekogeld met stenen. Daarna werd de groep aangehouden en weer terug naar de Wit-Russische grens gebracht. En dan nog nieuws over je kerstboom, wat je misschien liever niet hoort. Maar met het binnenbrengen van die spar haal je ook flink wat beesten in huis, zegt deze insectendeskundige. Het gaat bijvoorbeeld om torren, spinnen en ook luizen. De insecten komen dan ineens vanuit het veld, eh, waar het eh, behoorlijk koud is in de winter, eh, onze warme huiskamers in. En dan ontwaken ze eigenlijk. Ze worden weer actief en gaan aan de wandel. Klinkt niet fijn, maar het is wel een goed teken voor de biodiversiteit, zegt de onderzoeker. Uit Noors onderzoek bleek al eerder dat in totaal wel 25.000 insecten in een boom kunnen zitten. Het weer, het is bewolkt met af en toe regen. Het is zo'n 11 graden. De komende dagen worden ook grijs en zacht.